Wonenbakker met het NOS-journaal. Door de krapte op de woningmarkt wachten jonge stellen langer met het krijgen van kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van het instituut NIDI. Het geboortecijfer in Nederland daalt al jaren. Uit het onderzoek blijkt dat stellen hun wooneisen niet aanpassen. Zonder geschikte woning stellen ze het krijgen van kinderen liever uit of zien ze er helemaal vanaf. De premier van Libanon is bang dat Israël erop uit is om een deel van Zuid-Libanon te annexeren. In een telefoongesprek met VN-topman Guterres heeft hij daarvoor gewaarschuwd. Volgens de Libanese premier is Israël bezig bruggen te vernietigen om het gebied te isoleren... en huizen te slopen zodat gevluchte inwoners niet meer terug kunnen. Een wethouder in Oosterhout stapt op na een klacht van een inwoner, meldt Omroep Brabant... Wethouder Arnoud Kasteleins van de partij Gemeentebelangen heeft iets gezegd dat niet door de beugel kon, maar wat precies is niet bekend. De opgestapte wethouder betreurt zijn fout. Hij zegt dat hij een voorbeeldfunctie had en daarom zorgvuldig had moeten zijn in zijn woordkeuze, ook op informele momenten. Op nieuwe dollarbiljetten van de Verenigde Staten komt de handtekening van president Trump te staan. Het gebeurt volgens de minister van Financiën vanwege 250 jaar onafhankelijkheid en om de prestaties van Trump te eren. Het is voor het eerst dat de handtekening van de zittende president op de bankbiljetten komt. Suriname heeft zich niet weten te plaatsen voor het WK voetbal. Bolivia was in de halve finale van de play-offs te sterk en won met 2-1. De laatste plek in de pool van Nederland op het WK gaat naar Zweden of Polen. Die twee landen wonnen in de play-offs van Oekraïne en Albanië... en moeten dinsdag tegen elkaar. Het weer. Het is overwegend droog met in het binnenland lichte vorst. Lokaal kan het glad zijn. De dag begint droog en zonnig. Later raakt het bewolkt, gevolgd door regen.